Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Landbouwminister Adema zegt dat hij duidelijker had moeten zijn over de nieuwe mestregels. De EU wil strengere regels voor boeren. Zij mogen in ons land hun mest over het land uitstrooien, maar dat is niet goed voor de natuur. De minister zei tegen de Kamer dat die regels hier niet meteen ingingen, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. In december stuurde Adema een brief aan de Kamer. Die zei, nou ik ben niet van plan om de eisen van Brussel direct uit te voeren. We gaan ze nog een jaartje ontzien, boeren. 19 december kreeg Adema een brief van de Europese Commissie... waarin de eurocommissaris zei... ik heb uw brief uit december gezien en ik ben het daar niet mee eens. We hadden afspraken gemaakt in september. Ik hou u aan de afspraken dat u de nieuwe maatregelen al per 1 januari moet invoeren. Maar dat zei de landbouwminister dus niet meteen tegen de Tweede Kamer. Morgen komt er een debat waarin Adema moet uitleggen waar het is misgegaan. Bijna 40.000 asielzoekers hebben straks misschien helemaal geen plek om te slapen. Dat hebben mijn collega's van Nieuwsuur berekend. Het komt doordat er in het voorjaar weer meer asielzoekers worden verwacht. Ook moeten de mensen die nu in 35 noodopvanglocaties verblijven daar weer uit... omdat de contracten binnenkort aflopen. De hulp voor jongeren die jeugdzorg krijgen moet niet stoppen als ze 18 worden. Dat staat nu nog in de wet, maar dat zorgt voor problemen, zegt een stichting en jeugdzorg. Ze willen dat per kind wordt gekeken wat er nodig is. Kenley bijvoorbeeld keek niet uit naar zijn 18e verjaardag. Ik was op mijn mijn 17e was ik al op zoek naar plekjes van hey, waar ga ik nou wonen? Want ja, ik, kan, ik heb geen plek om te wonen, maar ja, waar dan op straat? Waar kan ik droog slapen? Waar is het een beetje warm? En zo was ik eigenlijk ja, heel de buurt aan het verkennen. Dus ik had eigenlijk totdat, zelfs nog de laatste week voordat ik 18 werd, had ik zoveel stress en eh, ja, slecht, eh, heel slecht geslapen daardoor. Gelukkig voor Ken Lee werd hij vanaf zijn achttiende, toen zijn jeugdzorg afliep, opgenomen door het gezin van een vriend van hem. Maar dat geluk hebben veel anderen niet. De staatssecretaris zegt dat hij de leeftijdsgrens van 18 wil houden, maar dat jongeren ook daarna wel beter moeten worden begeleid. Het weer, een bewolkte dag. Het is op dit moment een graad of twee. Morgen op sommige plekken mistig en rond het vriespunt. Op andere plekken schijnt de zon en dan wordt het een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knopend Hoek en de aansluiting met de A10 ruim een half uur verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend Velsen is het tijdverlies meer dan een uur. Door een ongeluk er is daar maar één rijstrook open. Het bergen van de auto's die bij de aanrijding betrokken waren gaat waarschijnlijk niet niet zo lang meer duren. Op de A10, de ring van Amsterdam bij Landsmeer... aan de noordkant van de stad ook 10 minuten verdraging richting knooppunt Koenplein.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 ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nederland dreigt een tekort van bijna 40.000 plekken voor asielopvang. Dat heeft Nieuwsuur berekend. Er zijn meer plekken nodig omdat er de komende maanden weer meer asielzoekers komen... en bestaande opvanglocaties gaan sluiten. De Sint-Janskerk in Maastricht is afgezet met hekken vanwege vallende brokstukken. Voorbijgangers zagen vanochtend dat er stenen uit de toren op het Vrijthof lagen. Waarschijnlijk losgekomen door het winterse weer. De Nelson Mandela-brug over de A12 in Zoetermeer gaat donderdag weer open voor voetgangers en fietsers. S'avonds stoppen er weer treinen en vrijdag ook de trams. Vorige maand moest de brug dicht vanwege instortingsgevaar. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, daarom kans op lichte vorst. Morgen overdag zonnig, maar dan kan het ook mistig zijn bij 3 graden.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 them in a tree museum and charge the people screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking again things to do than to stand here listening to you.